De vijf Olympische ringen zijn nu volledig zichtbaar. In het Olympisch Stadion van Peking. Dit is de opmaat naar de landenparade. Voor ons land hielden schaatser Kjeldnuis en kunstrijder Lindsay van Zundert de Nederlandse vlag vast. Ik probeer gewoon ontzettend van dit moment te genieten. Iets heel moois en daar ben ik echt heel erg dankbaar en blij voor. Team NL komt vannacht voor het eerst in actie met snowboarden. Goed nieuws voor serveersters, koks en obers. Ze gaan vanaf dit jaar meer verdienen, want er is een akkoord over een nieuwe horeca-CAO. Zo gaan de salarissen van jongeren tot 21 jaar met 10 tot 20 procent omhoog toetsenmaker Cito heeft middelbare scholen gewaarschuwd voor fraude via TikTok. Een aantal kijk- en luistertoetsen van Duits, Engels en Frans wordt kant en klaar met antwoorden en al aangeboden via die app. En morgen gaan studenten demonstreren in Amsterdam. Ze zijn het niet eens met de compensatie voor het leenstelsel. Volgend jaar keert de basisbeurs weer terug. Maar de afgelopen jaren moesten studenten lenen, vertelt de LSVB, de Club voor Studenten. Ja, studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, eh, die hebben enorme schulden moeten opbouwen. Dat is vaak 40, 50, 60.000 euro schuld. En de overheid trekt nu 1 miljard uit voor compensatie voor die generatie. En er zijn ongeveer een miljoen studenten die onder het leenstelsel gestudeerd hebben. Dus na nou, 1 miljard verdeeld over een miljoen, dan hou je ongeveer 1000 euro per student over. En dat is echt veel en veel te weinig. De meeste studenten hebben schulden van tienduizenden euro's, zeggen ze. Ze eisen nu een compensatie van minimaal 14.000 euro. Het weer, de regen trekt weg richting Duitsland. Vanavond bijna overal droog.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 If you let hotel miserable man that does what he can. I'm a small town miserable man that does what he can. Mm -hmm. I'm a miserable man. some years now, and we're okay. We have some kids and built our dream house. We're eating dinner, so we're saying grace. Without the light, we wouldn't find our way. How are we standing from misery to this now? Cause we've been tempted to scream in this out loud. All we wanted was a place to feel like home.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 In sommige landen is een boosterprik verplicht... als het laatste vaccin meer dan zes maanden geleden is toegediend. Ook voor jongeren. En die zouden daar dan in de krokusvakantie niet heen kunnen. In Nederland beraadt minister Kuipers zich nog op het advies van de Gezondheidsraad... om jongeren geen booster te geven... omdat die maar beperkte gezondheidswinst oplevert. Kuipers zegt dat hij zich niet door de vakantie mogelijkheden wil laten leiden bij zijn beslissing. En bij de opening van de Amerikaanse beurs is het aandeel Amazon met ruim 10% gestegen. Beleggers reageren op de winst van Amazon. Die is gestegen met 28 miljard op een omzet van 400 miljard. En de resultaten van Amazon staan in schril contrast met die van Facebook. Dat verloor gisteren een kwart van zijn beurswaarde.